Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn... Punt Reporter meldde gisteren dat de moordenaar van Pim Fortuyn... contact heeft gezocht met de pers. En ook zou hij zijn reïntegratie in de samenleving frustreren. De PVV wil een debat met staatssecretaris Dijkhoff hierover. Regeringspartij VVD wil in het vragenuurtje meer duiding van de staatssecretaris. De jongen die zich vrijdag in een talies op station Rotterdam Centraal verschanste... is geen verdachte meer in de zaak. Hij is overgedragen aan de Vreemdelingendienst. Uit voorzorg werd een deel van het station in Rotterdam vrijdag afgezet. De jongen had geen legitimatie op zak. Het OM vermoedt dat het een Tunesiër is die al jaren rondzwerft door West-Europa. De vader van Marcia en Glaucio uit Angola mag voorlopig in Nederland blijven. Hij wordt medisch behandeld, daarom wordt hij niet meteen uitgezet. Eigenlijk zou de vader van Glaucio en Marcia begin deze maand al uitgezet worden naar Angola. Hij wordt als oud-militair verdacht van oorlogsmisdaden. Drie weken geleden werd bekend dat zijn vrouw en kinderen een verblijfsvergunning krijgen. In Duitsland moet een vrouw van 91 voor de rechter komen... voor haar rol in de jodenvernietiging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze is aangeklaagd voor medeplichtigheid aan de moord op zeker 260.000 joden. De vrouw werkte als radiotelegrafist voor de SS-kampleiding in het vernietigingskamp Auschwitz. De Franse Nationale Spoorwegmaatschappij is veroordeeld voor het stelselmatig discrimineren van gastarbeiders in de jaren 70. Ze hadden minder carrièrekansen en een minimale pensioenregeling vergeleken met Franse medewerkers. De Franse spoorwegmaatschappij moet in totaal zo'n 200 miljoen euro aan schadevergoedingen betalen. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanavond en vannacht volgt regen. Morgen in het zuiden bewolking en buien.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 Daarna Utrecht tussen Noodorp en Zevenhuizen 7 kilometer. Er staat een kapotte auto. De ook is dicht. De vertraging is daar zo'n kwartier. Op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 5 kilometer. Er is daar een lading stenen verloren.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 I'm in a thousand little things find along your way. It's a thousand little things. Don't cry, it's alright. This is not goodbye. Look around and see all the things that I miss. down in my spine. It was then that I could see my mama is with me.